Rotterdam doet niet meer mee! Honderden mensen hebben zich verzameld. Ze hebben een politiebus in brand gezet en steken zwaar vuurwerk af. Holy fuck! De politie en NME zijn met veel mensen aanwezig. Voor de single geldt een noodbevel, wat betekent dat mensen er niet mogen stilstaan. De toegang tot een deel van het centrum is afgesloten. Spoedeisende hulpartsen vinden het vuurwerkverbod dat het kabinet heeft ingesteld een symboolmaatregel. Het verbod voegt volgens hen niet veel toe voor de druk op de zorg. Ze zien liever dat het demissionaire kabinet nu maatregelen neemt om de druk op de zorg te verlichten. Door bijvoorbeeld meer in te zetten op boosterprikken of een lockdown. Goed nieuws voor het betaald voetbal. De overheid trekt 36 miljoen euro uit om ze te compenseren. Nu er tot zeker 4 december geen publiek bij wedstrijden mag zijn. De clubs in het betaalde voetbal overwegen om alle duels de komende drie weken uit te stellen. Maar dat werd door de KNVB als onhaalbaar en te risicovol beschouwd. En hij is vijf jaar oud en spat van het scherm af. Jack Russell Pipo heeft al in een heel wat reclames geschitterd. Via een vriendin kwam het baasje bij een dierencastingbureau en de rest is geschiedenis. Een draaidag is voor Pipo een dagje Efteling, zegt zijn baasje tegen het AD. Als we bij een klus komen, komt hij met een kwispelende staart. En aan het eind van de dag gaat hij met een kwispelende staart terug. Pipo kan blaffen op commando, hij kan ook stil zijn op commando. Hij kan gapen op commando. Hij kan slapen. Hij kan ook slapen op commando. Hij heeft me eigenlijk nog nooit teleurgesteld dat hij iets niet kan. Pipo zit in commercials van Bol.com, Samsung, Miele en nog elf andere. En soms wordt het hondje zelfs herkend op straat. Het weer, morgen af en toe wat motregen en dan een graad of 13.